Jobboot met het NOS-journaal. De Italiaanse kust, volgens Italiaanse media, hebben opvarenden gezegd dat er tijdens de reis tientallen mensen zijn gestorven door honger en uitputting. Eén getuige heeft het zelfs over 100 slachtoffers. De doden zijn onderweg in zee gegooid. De boot met vluchtelingen zou vorige week vrijdag zijn vertrokken uit Libië. Eerder deze week vond de Italiaanse kustwacht 25 doden op een boot met immigranten die ook uit Libië kwamen. De veroordeling door de VN-veiligheidsraad van het geweld in Syrië lijkt weinig indruk te hebben gemaakt op het regime in het land. Ook vandaag vielen bij het beleg van de stad Hama tientallen doden, zeggen mensenrechtenactivisten. Sinds zondag is het leger met veel tanks en panzervoertuigen aanwezig in Hama, om de betogingen tegen president Assad de kop in te drukken. Volgens getuigen wordt met scherp op burgers geschoten. Als tegemoetkoming aan critici vaardigde Assad vanochtend wel een decreet uit... waarin hij toestemming geeft voor de oprichting van politieke partijen. Maar volgens zijn tegenstanders is die belofte een wassen neus. De VN luidt de noodklok over de olievervuiling in het zuiden van Nigeria. Het zal mogelijk 30 jaar duren en een miljard dollar kosten om het gebied van zo'n 1000 vierkante kilometer schoon te krijgen. Vijftig jaar geleden begon de vervuiling toen er in de Niger-delta voor het eerst naar olie werd geboord. De grond en het water zijn meters diep vervuild en de bewoners kunnen niet meer zoals vroeger leven van de visvangst. Oliemaatschappij Shell erkende gisteren schuld aan een deel van de vervuiling. Shell is bereid de schoonmaak van twee lekkages te betalen. Met de getroffen bewoners wordt onderhandeld over een schadevergoeding. Het weer. Vannacht in het hele land regen. Het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen eerst nog bewolkt. In de middag af en toe zon. Het wordt 22 graden. Zaterdag af en toe zon, maar ook enkele buien.